uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Parijs is ondanks een verbod toch gedemonstreerd tegen politiegeweld. Demonstranten wilden stilstaan bij de dood van Adama Traoré... die bijna zeven jaar geleden overleed na zijn aanhouding. Deskundigen zeggen dat zijn overlijden in de hand is gewerkt... door het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. Jaarlijks wordt het overlijden van Traoré herdacht... maar dit jaar heeft hij een extra lading door de dood van een jongen van 17 in een andere Parijse voorstad. En de golf van demonstraties en rellen die daarop volgden. De koning is bijgepraat over de val van het kabinet. Demissionair premier Rutte sprak vanmiddag bijna anderhalf uur met hem in Den Haag. De Rutte wilde achteraf niets kwijt over het gesprek. De coalitie kon het gisteravond opnieuw niet eens worden over het strengere asielbeleid. Nieuwe verkiezingen zijn op z'n vroegst in november. De toestand van Edwin van der Sar is stabiel, maar zorgelijk, laat Ajax weten. De oud-keeper en opgestapte directeur werd gisteren op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen. Hij ligt op de intensive care. Bij luchtaanvallen van het Soedanese leger op de stad Omdurman zijn 22 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond, bevestigt het ministerie van Gezondheid. Omdurman is de grootste stad van het land en ligt naast de hoofdstad Khartoum. Eerder deze week braken er in de stad opnieuw hevige gevechten uit... tussen het Soedanese leger en paramilitaire organisaties. Het is vandaag de warmste 8 juli ooit gemeten in Nederland. In Eindhoven werd een temperatuur geregistreerd van 34,4 graden, meldt Weer Online. Het vorige record stamt uit 1959, toen het in Gilserijen ruim 34 graden werd. De temperatuur die in Eindhoven is gemeten maakt het ook meteen de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het weer, veel zon en tropisch warm dus.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 Hier bij CFM Entertainment View. En zo direct gaan we met eh, Petra en uh, wie, wie, Randa is dat, hè? Wiarda. oké. <laughs> ja, het is toch wel een beetje een lastige naam, hè? <laughs> dus eh, excuses als ik me eigenlijk nog een paar keer vergist. <laughs> we gaan verder met eventjes nog een ander nummer. En ja... Pretend you're happy when... Elvis Stardust en Pretend. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream. And nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got world is mine, it can be yours, my friend. So why? welkom dames. Petra Hallo, en Wiarda. Dankjewel. <laughs> Heel goed. Ja, ja, ja. Ik begin er langzaam aan te wennen. Hey, maar ehm, vertel eventjes eh, wie jullie zijn en eh, waar jullie vandaan komen en eh, wat je zo doet. Nou, ik ben Petra. Ik ben Wiarda. En ja, we hebben elkaar eigenlijk via een ontmoet. En toen zijn we een keertje, gingen we samen zingen, moesten een stukje oefenen voor een verjaardag. En eh, eh, toen dacht ik van, hé, hey, dat is lekker, die tweede stem van Viarda. En ik had net, eh, was bezig met een cd, de eerste cd uit te brengen. En toen zijn we samen gaan zingen en we zijn nooit meer opgehouden eigenlijk. Oké, en <laughs> hoe lang doen jullie dit al? Ja, wel 15 jaar inmiddels. Ja. ja. ja. Oké, samen ook? Of? Ja. ja, dat doen we samen. We zitten ook nog wel in een andere band, in een grotere band. Een coverband. Een coverband, inderdaad. En ja, dan doen we wat achtergrond. Peter zingt dan ook wel live, of lied. En ik doe meestal achtergrond, dus soms wat, wat eh, mondharmonica. Maar zo met z'n tweeën doen we het echt uh, tweestemmig. En, eh, en dat is die, lekker makkelijk natuurlijk altijd met z'n tweeën. Ja, want die band is, dat is ook allemaal te volgen op YouTube, geloof ik. ja, ja, ja, dat flow uit Ja, klopt. Ja. Ja. Hey, ehm, ja, jullie gaan een klein liedje spelen. Ja. Dan kunnen mensen eigenlijk een beetje kennis maken met de muziek ja, die jullie zo maken. En uh, eh, Ode aan de Liefde is eh, deze getiteld. Ik wil jouw armen om me heen, jouw lippen op mijn lijf. Laat me jou beminnen en hou van mij. En ons een moment voor liefde voor ons twee. Ik geef je de hemel, loop een stukje met me mee. Ik geef mij over, verlies mezelf in jou. En ik weet diep van binnen dat ik van je hou. En als de tijd dan stilstaat en ik alleen nog voel, weet ik na zo'n moment wat met liefde wordt de liefde als ze wordt beleefd. Als je voelt in elke vezel van je lijf dat je leeft. Wat is er mooier dan de liefde als ze wordt gevierd. Als je hart vol passie met liefde wordt versierd. Ik wil jou armen om me heen. Met jou zij aan zij. Laat me jou beminnen. En hou van mij. En gun ons een moment. Voor liefde voor ons twee. Ik geef je de hemel. Loop een stukje met me mee. Toen loop een stukje met me mee. dankjewel. <laughs> ja, ik ben hier alleen natuurlijk. Zoals de meeste mensen weten, met mijn programma ben ik altijd alleen. Dus eh, ja, geweldig nummer. Dankjewel. Ja, heerlijk. Dat ja, het is eh, eh, eigenlijk een van de weinige liedjes die ik in het Nederlands heb geschreven. En, ehm, maar dat komt zoals het komt in je, in je op, zeg maar. Of in het Nederlands. Gewoon, gewoon op een een zomersavond eh, eh, zit je gewoon en... Ja, en dan komt het, eh, komen de woorden en de muziek en dan... Oké, en, en wie heb jij dat ook? Of? Nee, ik heb niet... de, de, de niet die gaven Nee, ik, ik, speel natuurlijk geen gitaar en ik, ik verzin geen teksten. Maar ik, ik hou er heel erg van om een tweede stem te zoeken in liedjes. En dat, dat, dat gaat me vrij makkelijk af. En ja, en die Montemodica dat, uh, erbij, dat... Eh, ja, het is eh, niet... Het is heel simpel, maar dat maakt het gewoon ja, jij vindt het simpel. <laughs> Ja, ik, nou ja. ik, bedoel, ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik krijg er geen nood uit. Dus. Nee, in het begin lukt dat ook niet. Het nee. is hartstikke lastig, ja, klopt. <laughs> Nee, maar je moet inderdaad ja, toch een bepaalde klank gezien zien te vinden. Ja, je moet echt leren de, de, de gaatjes, uh, één gaatje te, te bespelen. Ja, Daar moet je mee beginnen, ook kinderliedjes. Dat klopt. En eh, ja, sowieso leer je het. Ja, ik zeg het, ik heb het wel eens geprobeerd, een blauwe maandag, maar <laughs> ik kreeg er niks uit. Nee. <laughs> en mijn collega die, eh, die is er volgens mij nog, nog steeds mee aan het oefenen. Dus, eh. hij zei het net, ja. Hij, dus, ja. Nou, het leuke is dat zij natuurlijk de, de partijen oppakt, net als een andere gitaar of een ander instrument. En eh, dat doet zij dan op de, doet Weerda op de mondharmonica. Dus dat vult natuurlijk heel lekker aan met die twee Je, je bedoelt een tweede gitaar of, of nee, bedoel je echt een andere... bijvoorbeeld uh, Hotel California of, of, iets dergelijks. Nou, dat doen we bijvoorbeeld ook. We doen ook covers. We doen eigen zelfgeschreven liedjes en covers. Eh, en dan doet zij die hele solo, die gitaarsolo aan het eind van, eh, eh, van Hotel California met de mondharmonica. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. <laughs> Zoiets. lijkt het nou. toch een beetje op het origineel. Ja, ja, ik bedoel, maar dat, ja, creativiteit brengt juist de muziek. Ja, nou, en we hebben gewoon veel lol samen, dus dat is natuurlijk dat is, Nou ja, dat is, ik denk dat dat het belangrijkste is, want, want, anders kom je niet verder. Nee, nee, dat, is zo. Er, zit geen moed achter of zo, we vinden het gewoon leuk. Ja, nou, en dat dat zie je het. Ja. De muziek, zeg maar. Hey, ehm, ik ga in ieder geval een, eh, een nummer draaien. The Good Times. Zo heet de cd. Nou, eh, volgens mij... Ehm, of eh, zo heet de cd, maar dan is het Beautiful Day. Zo is het. mag, ja. <laughs> is goed. Of, zit ik nou in jullie vaarwater? Nee, jij zit nee, een beetje. Maar dat geeft niet. Zet hem maar gewoon lekker op. Het is helemaal goed. Nee, ja, anders... Eh, ik bedoel, we, hebben, de, we hebben er hier negen, dus... Eh, oh, ja, anders, nou. eh, wij dachten even aan de C en die staat op de CD All I Have Inside. Nee, <laughs> even kijken hoor, dan gaan we gewoon die... En, en het gaat eigenlijk het leuke aan het verhaal is een beetje dat ik... ik ben op een bootreis geweest, op een zeilreis. Ehm, met een aantal vrouwen op een boot. met onder andere Leonie Jansen. En ehm, daar hebben we gezongen. En eh, het was gewoon een hele bijzondere reis. Omdat je de hele week met elkaar aan het zingen bent. En muziek aan het maken bent. En slaapt onder de sterren. En weer wakker wordt onder de sterren. Dus dat was heel bijzonder. En daar heb ik de C over geschreven. Ah, Oké, dus uh, eh, alle... Eh, nee, even kijken hoor. de Sea, nummer 4. Dat gaan we doen. Zo. Komt-ie. <laughs> Als die wil. solid on the deck of a ship sailing on the sea. Singing a song, embraced by a guitar, and the world belonged to me. Happy and free with the water around me, like a child in a cradle of love. The sea that rocks me, she's holding me close, I'm alive she's warming my blood. I sat by myself and listened to the waves. I no longer feel this hole. completely at ease with this love all around me. I heal and peace fills my soul. lekker naar eh, Tennessee Whiskey. Vind je dat wat? Ja, wel moet horen. Ja, heerlijk. Ja, <laughs> gaan we dat eerst doen. Ik even dat ik hem zelf moest gaan spelen. Maar... nee, nou ja, mag ook. Maar. we doen hem wel hoor. Maar, ja. Nee, maar het komt goed. We gaan hem uh, Chris Stapleton gaan we draaien. Mooi. En eh, ik zou zeggen, blijf er lekker bij tot 7 uur Entertainment View. En verzoekjes zijn ook welkom natuurlijk. Eventjes naar www.zfmartiesten.nl en dan komt het helemaal goed. like your love to get me high. en en had het over Tennessee Whiskey. Ja, een heerlijke, ja, eh, zeg het, een beetje, een beetje soulachtige een eh, klank. Ja. Toch? Ja. Een beetje country ook, hè? Een beetje country, eh, soul. Ja, het is een beetje een mengelmoesje. Ja, ja. ja, ja, is wel goed, hoor. Maar geweldig, geweldig nummer. En ja, jullie spelen onder andere ook covers. Ja. Mm en uh, ja, hebben we net al eventjes eh, een stiekem over gehad. Eh, wat voor soort muziek dat dat is. Ja. Ja, wij spelen eigenlijk alles vanaf jaren, zelfs vanaf Nieuw Jong, hè. Ehm, ja, tot, tot, tot en met Anouk, nou ja, dat soort dingen. Ja, ook de... Raccoon, dat soort... voornamelijk ook jaren tachtig, of... nee, van alles. Gewoon echt wat ertussenin zit. Oh. ik denk ook wel wat... meer wat ouderen. Ja, ook wel wat aan. Maar Uit de tijd van de... Fiction van Coldplay eh, ja. doen we ook. Eh, ja, maar ik bedoel eh, meer eigenlijk een beetje van Toto, de Eagles en, en dat soort... Ja, die periode, ja, van meer 70 jaar. Ja, goed, 70 jaar, begin 80, ja. Maar Anouk dus ook wel, nummers van Anouk. Ja, ja, ja. ja, dus maar net wat van we alles. leuk vinden. Ja, wat we leuk vinden en denken van, oh, daar hebben, we, daar hebben we wat mee. Ik moet wel altijd wel wat met de tekst hebben of zo. Ja. Als ik er echt niks mee heb met een nummer, dan speel ik het niet. Ah, oké. Gewoon standvastig, ja. Dus ja of nee? <laughs> ja, Landslide bijvoorbeeld van Fleetwood Ja, het is de laatste cover die we, ja, die we... Ja, dat was ook wel heel leuk. En eh, ik, ja, ja, dan hoor ik dat op een concert of zo. Ik was op eh, Pinkpop een aantal jaar geleden. En toen was Fleetwood Mac daar nog. Geweldig, En toen hoorde ik dat liedje en toen dacht ik... Oh, die is ook prachtig. Moeten we ook doen. ja. Nu gaan jullie wat anders doen? Ja, we gaan nu Let Me Free doen. Een liedje over liefde en vrijheid. Oké. En vrijlaten. Let Me Free. let me fly, and I'll always find my way back home. Cause I love you, it grows stronger. Every time I look at you, it grows further by the years. And it hasn't always been that way. There were times of many tears. Now I know you better, and I feel that it's alright. My love, let's stick together. Be free, but hold on tight. let me fly, I will return to stay by your side. I wander away to fields left unknown. I wander away to find my way back home. I'll be back home. I'll be home. geweldig. Ja? Ja, het klinkt... Eh, eigenlijk alsof je heel, heel diep in het nummer zit. Ja, dat kan zij wel. Ja, dat, eh, <laughs> ja, maar ik zit er ook altijd meteen weer dan helemaal dat, in. Eh, ja, ik, merk gewoon dat je, dat je daar diep in, in wegzakt, zeg maar. Ja, ja. <laughs> en, en, en eigenlijk geen, geen oor meer hebt of, of wat er om je heen gebeurt. Nee, dus- dan, dan leg je ook het meeste emotie erin. Ja. Ja. maar je, dat, is heel goed te horen. Ja. Dus eh, dat, eh, ja. Daarom, ja. <laughs> geweldig. Ja. Dankjewel. Ja, daar word je eigenlijk stil van. Ja, ja, mooi. <laughs> Hey, ehm, we gaan eventjes eh, van de andere cd, tenminste, die we net ook al een nummer hebben gedraaid. Alle Have Inside van Petra Milders. Van Ja, Petra Bassant. Ja, <laughs> maar van, van die cd in ieder geval. Ja, En ehm, ja, dan gaan we dus uh, het nummer draaien. Travel on the World. Ja, leuk. Doen we. sun in my come and be ja, eh, een liedje over dat je de hele wereld wil rondreizen met je lief aan je zij. En alles wil ontdekken en zien en meemaken. Oké. Dus dat is zo'n lekker fantasie. Eh. Ja, nou ja, eh, sommige mensen... proberen het wel een <laughs> beetje waar te maken, zeg maar. Oké. <laughs> ik wou net zeggen, sommige mensen proberen het waar te maken, inderdaad. Ja, daar nou, probeer ik ook. Ah, oké. Hey, we gaan even een plaatje tussendoor doen. Een lekkere gouden uit de jaren 60 van Jerry Lee Lewis. En hij hebben het over Great Balls of Fire. and you rattled my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Couldn't it reach a great ball the fire? I left in love that I thought it was funny, but you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it reach and great ball the fire? Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Uh. You gotta let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nail, I twiddle my thumb. I'm getting nervous, honey, but it sure is fun. Come on, babe, you drive me crazy. Couldn't it reach your grip balls of fire? yeah. Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I shoot my nails, Lord, I twiddle my thumb. I'm real never but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Hey, lekker nummer. Great Balls of Fire, Jerry Lewis. <laughs> en uh, ja, we gaan weer eh, een, een nummer spelen. En, ja, eh, het, het, liedje heet Heartbeat. Ja. En ik heb het eigenlijk geschreven op het moment ik... Ehm, ehm, mijn zoon stuurde... Eh, de, ik word oma <laughs> ja, in september, als het goed is. En mijn zoon stuurde een opname van de echo. En toen hoorde ik dus dat hartje op die echo. En dat maakte zo'n indruk op mij. Dus toen heb ik een liedje geschreven, het volgende liedje, Heartbeat. Ah, know you through your heartbeat. We were connected from the start. and you soul and I love to get to know you. Cause you are a treasure in my heart. Little, little treasure. Stay safe and sound Enjoy your lovely castle, know we're all around. We are here to love you, to guide you to hope, to cherish you forever. You beautiful soul. Geweldig. Voor de nieuwe baby dus. Ja, ja nou, dat is <laughs> En in eh, ieder geval, uh, is eh, net oma geworden. dus vijf eh, maanden geleden oma geworden. Ja, heel bijzonder. Hoe lang geleden zijn? Vijf maanden geleden, ja. Oké. Okay. Klein zoon. En, hoe voelt dat? Ja. Geweldig. Onbeschrijfelijk, ja. Mooi, heel mooi. Ja, het, is, het, is, ja het is eigenlijk niet te beschrijven, mag ik het zo zeggen. Nee, het is, het is een heel apart gevoel. Ja, het is... Ook weer anders dan je eigen kind. Je bent, daar gaat er veel relaxter mee om. Ja, ja, het ja nou, je gaat eigenlijk maar om alsof het je eigen kind is. Laat dat het zo zeggen. Ja, ben je ook wel opa? Of, ja? Eh? Oh, Oh, <laughs> <laughs> ja. Nee, maar goed, eh, ja, het, het, blijft altijd leuk. Ja, je eh, hebt de ervaring van je, van je eigen kinderen. Dus, dus je weet een beetje hoe het allemaal gaat. Ja. maar toch genieten weer van zo'n... Ja, en ik vond het ook heel bijzonder, denk doordat ik dat hartje hoorde... dat ik dacht van, je familie wordt gewoon uitgebreid. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ja. Nou ja, dat is wel Nou ja, ja, ja <laughs> uitgebreid, ja. Uh, hopen, hopelijk uh, word je nog een keer oma. Dus, <laughs> nou, ik begin met één, ja? Ja, ja. <laughs> je weet het niet, hè? je weet het nooit. hey, maar um, ja. Hoe, hoe gaan we naar jullie kijken in de toekomst? Nou, ik denk... wij doen op dit moment gewoon waar we zin in hebben, wat we leuk vinden... En eh, eh, komt er wat op ons pad, dan eh, en, en, denken we, oh leuk, nou dan doen we dat. Net dus nu weer, hebben we gewoon een dagje Zandvoort ervan gemaakt. En, nou, we hebben regelmatig wel optredens, wel ja, voor coronatijd vooral... Uh, ja, was het veel, uh, Bruiloften ook, bijvoorbeeld uh, 25 jaar bruiloft, 50 jaar ja, Of mensen een, een beetje live muziek op de achtergrond willen. Niet overheersend, maar toch echt wel levende muziek. Ja. Eh, hebben we wel eh, regelmatig en, gedaan. Ook recepties of eh, weet je wel, op de achtergrond. En, ja, maar ook samenloop voor hoop bijvoorbeeld, ja. voor het goede doel. we hebben ook wel bij uitvaarten of herdenkingsdiensten hebben we ook wel gespeeld. Ja, gewoon allemaal, of een doop. Of, ja, een beetje allround. zeg ja, echt maar. ja, ja, ja, En dat is ook wel het leukste. Ja. ik denk dat, niet, dat dat zal niet echt gaan veranderen voor de toekomst. Uh, nee, je bent toch met twee instrumenten natuurlijk. in deze setting, zeg maar. En natuurlijk doen we daarbuiten ook wel dingen. Ehm, wat ook heel leuk is natuurlijk. Maar in deze setting ben je met een gitaar en een mondharmonica en twee, uh, twee man zang natuurlijk. Ja. Dus eh, eh, denk ik dat we een beetje op dit, deze koers blijven. Ja, en uit de grote band hebben we ook nog wel een, een vrouw die speelt accordeon. En die heeft ook wel zo met ons meegespeeld. Ja, en okay. Eh, iemand op de drums dan een beetje erbij. En dan maakt het ook wel weer... Ja, we kijken ook een beetje de gelegenheid aan. Ja, het, eh, eh, maar ik bedoel dus... Er zit niet zoiets in als dat jullie zelf een, een bandje gaan starten met het uit. Nee, nou, ik heb wel dat een beetje nog een beetje in mijn hoofd van... maar ik ben daar ook wel... Een, van de week heb ik weer samengespeeld met iemand uit de buurt. En die speelt vreselijk goed gitaar. En daar gaan we waarschijnlijk een beetje de bluegrass kant op. Eh, dus misschien dat dat er ook weer bij komt. Maar ik denk dat Wiarda en ik sowieso samen ook blijven spelen. Weet je, dat je gewoon in deze setting blijft. Eh, dus wij doen daarbuiten gewoon eh, andere dingen ook. Wiarda zit ook nog in een bluesband. Ja. Oké. En, dus Eigenlijk eh, heel druk. <laughs> ja, <laughs> nou, dan niet, speciaal heel druk, maar we zijn toch al twee avonden in de week zeker met muziek bezig. Okay. En, en, ik denk, ik vind zelf het belangrijkste dat je gewoon de leuke dingen doet en, en doet wat bij je past en wat je. En eh, of je dan daarmee beroemd wordt of niet, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar gewoon dat je, ja, dat je leuke dingen doet. En, en we beleven gewoon heel veel mooie momenten. En dat vind ik waardevol. Dat vind bijzonder. Dus. Eh. we gaan even een ander nummer draaien. En dat is van uh, Archangel en Baby Tequero. Uh, hey, Arcángel La Maravilla, el fenómeno. <laughs> esconder este sentimiento que por más que lo niego lo siento por dentro. No sé, no sé qué fue, de ti me enamoré. Tú no te imaginas la falta que me haces. Sin ti me siento vacío, solo y triste con el corazón partido. Archangel en Baby Tichiero hier bij CFM Entertainers for You. En eh, ja, we gaan eh, weer een live nummer spelen. Het volgende liedje heet eh, Peace Tonight. Can I touch you one more time? hold you in my arms. Let me dry your tears. And hold me near. Can you touch me one more time? Kiss my lips so sweet. I don't wanna goodbye. Leaving you behind. Thank you for the good times. I'll carry them inside. And I can only hope you find some peace tonight. the good times. I'll carry them inside. And I can only hope Ja, geweldig. Dankjewel. Ja, de visite is ook aan gearriveerd <laughs> voor twee uur. Hey, en ehm, ja, gewoon heerlijk, lekker rustig. Ja. Ja. Ja, <laughs> weer uit het hart. <laughs> ja, toch? ja. Hey, ehm, ja, ik, ik, ik, vraag me af... Eh, staan jullie nog eh, deze zomer ergens uh, op, podium? podium? Nee, niet, geen, groot, <laughs> nee geen grote dingen of zo. Nee, nee, nee. <laughs> Ook niet met, de, met de, de coverband of zo? Ehm, nee, nee, want we zijn nu bezig met een nieuwe gitarist met die coverband. Dus die moet eerst nog ingespeeld worden. Of eh, die moet zichzelf eh, nog zeg maar, eh, wegwijs maken in het repertoire. Ja, hebben wel eind november wat staan. Dat duurt nog eventjes. Ja, maar dat, maar en dan gaan we, wat we ook vaak doen is een combinatie maken van de akoestische setting, net als dit. Eh, en met nog een paar mensen van de band erbij. En dan ook de, eh, ja, de wat grotere setting. Oké. Dus, eh, maar goed, we zijn, we zijn altijd, vinden ja, het altijd leuk om zo, als we ergens uitgenodigd worden. Dus, ja, het kan ook ineens ja. snel. Kunnen jullie volgende week op een spelen? Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Oké. Okay. Maar dus, vakantietijd. Ja. ja, ja het, moet wel kunnen natuurlijk. Ja, ik bedoel... Er is, daarnaast eh, naast het artiestenleven is er ook nog een privéleven. Neem ja, ik aan. ja, <laughs> dat is het grootste deel. Ja, ja toch? <laughs> hey, nou, ehm, nou ja, we gaan in ieder geval dan eh, naar de eh, CD Good Times. En daar gaan we Keep Your Head On. Of nee, we gaan naar de andere. Ja, ik, ik, ben helemaal naar buis. Nee, <laughs> ja. Het is een beetje een grappig tussendoortje, een liedje. Um, wat ik ook heb opgenomen in de studio... net als de eerste cd bij eh, Michel van der Zanden. Ja. En die heeft daar gewoon... weet je, dan heb, lever ik het liedje aan... en ik heb daar eh, dan de, de, eh, de gitaarakkoorden bij gedaan... en de gitaarpartij en de tekst. En hij heeft dit ervan, muzikaal zeg maar, ervan gemaakt... En ik hoef dan alleen in te zingen. En, en dit is het geworden, Dance. Een vrolijk liedje, een zomers liedje. We gaan het horen, Dance With Me. I wanna look into your eyes. Let's move. smile. Let's groove it. I wanna give you all I have inside. All I ever wanted was to be alive. wil dat uit. Wij? <laughs> mijn Come and Dance With Me was dit. En eh, uit welk jaar is dit? Oeh, ik denk 2012 eh, eh, of zo. Oké. Ja. of 2011 denk ik. Ja, toch, toch, toch wat ouder. ja. Maar dat klinkt lekker. Ja, hè? Ja, ja, ik word er ook altijd heel <laughs> blij van. nou, dat begrijp ik. Hey, ehm, nou ja, we gaan, we gaan nog een, een nummertje laten spelen. Ja. Oké, okay. Hard Times. Hard Times. Let us pause in laugh pleasures and count its many tears while we all sob sorrow with the poor. There's a song that will linger Oh, hard times come again no more. Tis a song, a sigh of the weary. Hard times, hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. While we seek love and beauty and music sliding gay, there are frail ones fainting at the door. Though their voices are silent, their pleading looks will say, Oh, hard times, come again no more. Tis a song Side of the weary. Hard times, hard times, come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times, come again no more. yet no more. Hard Arms. Ja, het is niet van onszelf. <laughs> Ah, waarvoor moet je dat er nou weer bij vertellen? 1854. Ja, vonden we wel grappig. Heel oud liedje uit de vorige eeuw. Ja. Heel veel gecoverd, maar ja, deze was gewoon te mooi. Ja, om hem eh, te laten leggen. Ja. Hey, ehm, ja, we, gaan, uh, we gaan nog één nummertje draaien. Ik uh, ja, sowieso afscheid nemen dan voor jullie zo. Ja, dankjewel. Nou, het, het, gaat over het laatste liedje Keep Your Head Up. Al zit er heel veel tegen in het leven. Ehm, probeer te doen waar je blij van wordt. En dat is in ons geval zingen en eh, muziek maken. keep Your Head Up. En sing het uit loud, zo'n beetje. We hopen nog meer van jullie te horen. En eh, bedankt dat we mochten komen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En eh, ja, een goede terugreis naar huis. Ja, en als, we, nou ja, eh, als iemand ons wil hebben... dan kunnen ze via de Facebookpagina Petra en Biarda... of Petra Bassant kunnen ze ons vinden. Of Instagram. En YouTube? nou, YouTube niet. of, nee, nee, nou, we Spotify ja, Spotify, alles, eh, de cd's staan ook, alle liedjes staan op Spotify. Ja, want ik zag wel dat je een eh, eh, eigen YouTube-site had. Nou, nee, account, dat is van de Flow, hè? Maar, grote band, zeg maar. Nee, voor jou alleen. Er, staan staat maar één nummer op. Er staat maar één nou, nummer op. Ja, maar, volgens mij weet ik daar niet zoveel van. <laughs> maar sowieso op Spotify. Ah, oké. Okay. Hey, dankjewel en een goede terugreis. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Vond Dankjewel. Dankjewel. Doei. is too heavy to bear.